uur. Jurjen Boekraat met het NMS Journaal. Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Heel in Limburg... is de A2 daar in beide richtingen afgesloten. De vrachtwagen met aanhanger die kalveren vervoerde... kwam door onbekende oorzaak op zijn kant terecht. Enkele dieren kwamen daarbij om het leven. Tientallen anderen staan op de weg. De A2 is voorlopig nog dicht om de ravage op te ruimen en de dieren weg te halen. Verkeer tussen Eindhoven en Maastricht wordt omgeleid via Venlo over de A67 en A73. Nog nooit was het ziekteverzuim in Nederland hoger dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het percentage kwam uit op 6,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Het hoogste verzuim werd opnieuw gemeten in de zorg, zo'n 8,9 procent. Dat betekent dat voor elke duizend werkdagen er 89 zijn verzuimd door ziekte. De financiële dienstverlening kent de laagste ziekteverzuimcijfers. In een enquête noemen werknemers griep of verkoudheid nog steeds als voornaamste reden voor hun verzuim. Gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en burn-out. In de Verenigde Staten is de hoorzitting begonnen van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Tijdens de bestorming riepen aanhangers van toenmalig president Trump dat vicepresident Pence moest worden opgehangen. Trumps adviseurs hebben aan de onderzoekscommissie verklaard dat de president vond dat de meute gelijk had. Dat is zijn verdiende loon, zou Trump hebben gezegd. Pence had geweigerd om in te grijpen bij het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag. Volgens Trump was er op grote schaal gefraudeerd en had hij daarom de verkiezingen verloren. In zee bij Zuidoost-Engeland hebben duikers in 2007 een beroemd scheepswrak uit de 17e eeuw gevonden. Het gaat om het koninklijke oorlogsschip de Gloucester dat in 1682 zonk. Dat de vondst nu pas bekend is gemaakt heeft te maken met het jarenlange onderzoek naar objecten die bij het wrak zijn gevonden. Het weer. Vandaag is het bewolkt met kans op een beetje regen.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 I'ma get behind and grip them thousands, slip aside it. I got a rose so out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma break a check out and bustin' that down.